Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Corporaties moeten weer betaalbare huurwoningen gaan leveren. Dat staat in het advies van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Verder moet de minister meer macht en verantwoordelijkheid krijgen... zodat hij bijvoorbeeld slechte bestuurders kan ontslaan. Maar het directe toezicht moet volgens de commissie in handen komen... van een onafhankelijke woningautoriteit. Minister Blok voor Wonen wil het toezicht juist bij de overheid houden. Rechters hebben nauwelijks nog tijd voor bijscholing of overleg. Dat komt door het grote aantal zaken dat ze moeten behandelen... en de reorganisatie van de gerechtshoven en rechtbanken. Volgens een rapport van de Raad voor de Rechtspraak is er te weinig geld voor die reorganisatie. En wordt er onderling ook slecht gecommuniceerd. De Raad vindt dat de kwaliteit van de rechtspraak onder de problemen leidt. In Oost-Jeruzalem zijn al de hele dag rellen tussen Palestijnse jongeren en Israëlische ordentroepen. Eerder op de dag besloot Israël uit veiligheidsoverwegingen om de Tempelberg voor zowel Joden als moslims te sluiten. Het is voor het eerst in 14 jaar dat dat gebeurt. Een woordvoerder van de Palestijnse president Abbas noemt de sluiting van de Tempelberg hetzelfde als een oorlogsverklaring. De regering van Burkina Faso heeft een omstreden wetsvoorstel ingetrokken... nadat duizenden demonstranten het parlement hadden bestormd en brand hadden gesticht. De grondwetswijziging moest de herverkiezing van president Compaoré mogelijk maken. Die regeert het Afrikaanse land al 27 jaar. De demonstranten willen dat hij plaatsmaakt voor een nieuwe leider. Het weer, wolkenvelden met soms motregen, maar vanuit het zuidwesten opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur tot zo'n 10 graden. Morgen droog en afwisselend zon en wolken. Bij een matige zuidenwind wordt het 15 tot 20 graden. Zaterdag nog iets warmer en de dagen daarna wordt het weer koeler en wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A13, daarna richting Rotterdam voor afrit Berk en Roderijs 2 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum voor Papendrecht 3. Op de A20 bij Rotterdam richting Gouda voor knopen de Bresseplein 4. De A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 2. A27 Almere richting Utrecht voor knopen Lunetten 7 kilometer. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht voor knopen 5 kilometer.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 en rondom de klok van half zes het weer voor het komend weekend. Maar vooral lekkere muziek uit heden en verleden. Mijn naam is Hans Wassenaar. to Goedemiddag goede middag luisteraars. En we zijn uiteraard vandaag weer gestart met The Beatles met I Should Have Known Better uit 1964. Ik heb het gevraagd aan Bart en Bart kon het zo in één keer zeggen. 1964. Dat waren nog eens tijden. Mary Hopkins met Those Were The Days. zal de komende jaren een flink tekort zijn aan docenten. Vooral in het basisonderwijs zullen vanaf 2016 te weinig leraren en leraressen zijn. Dat schrijft Jet Bussemaker, de minister van Onderwijs, vandaag aan de Tweede Kamer. Als er geen maatregelen worden genomen, loopt het tekort in 2025 op tot ruim 6500 voltijdbanen. Dat komt vooral door het feit dat steeds meer oudere docenten met pensioen gaan.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 can't compare to his caress. No words of consolation will make me miss you less, my darling. start crying too. Burgemeester Niek Meijer gaat volgende week aangifte doen... vanwege vermoeden van schending van geheimhouding. Dat meldt de gemeente dinsdag op haar website. De schending van geheimhouding zou gaan om informatie die uit het seniorenconvent... bestaande uit de fractievoorzitters uit de raad en hun plaatsvervangers... naar buiten zijn gekomen. De gemeente bericht vreemd genoeg dat de burgemeester deze week afwezig is... en daarom de aangifte pas in de week van 3 november zal doen. Een verdere toelichting kan ook pas worden gegeven als de burgemeester weer terug is. He kind of looks a little ordinary, but no he's kinda shy. A little work, and I think that I could easily change his mind. to break him down. De regels versoepelen om bepaalde erkende vluchtelingen meer mogelijkheden te geven zich te naturaliseren in Nederland. Dat vindt D66. Nu kunnen duizenden mensen met een verblijfsvergunning via een pardonregeling geen Nederlands paspoort krijgen, omdat ze hun identiteit niet officieel kunnen aantonen. De Nederlandse overheid heeft daarvoor een paspoort en een geboorteakte van de betrokkenen uit het land van herkomst. Maar die kunnen ze vaak niet halen of regelen vanwege de omstandigheden die ze juist ontvlucht zijn. Dat is een rare situatie, zegt D66-Kamerlid Gerard Schouw. De VVD is het er niet mee eens en wil juist geen aanpassing van het ijs. Die regeling moet je niet te grabbel gooien. Je moet wel weten wie je precies inschrijft als Nederlander, stelt VVD-Kamerlid Malik Asmani. Zomer of winter, altijd weer ZFM. was dancing with my darling to the Tennessee waltz when an old friend I happened to see. I introduced her to my loved one, and while they were dancing, my friend stole my sweetheart from me. I remember the night and the Tennessee walls. Now I know just how much I have lost. Yes, I lost my little darling just how much I have lost. Yes, I lost my. Circus Zandvoort, bioscoopprogramma, 30 oktober tot 5 november. Maya erbij, de eerste vlucht, alle leeftijden, zaterdag, zondag, woensdag om half 2. Dummy de Mummy, zaterdag, zondag, woensdag om 15.30 uur en de intree is 6 jaar. Pijnstillers, de laatste week, donderdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag om 7 uur s'avonds en de intree is 9, 9 jaar. Gone Girl, de laatste week, donderdag, zaterdag, zondag, maandag dinsdag om 21.30 uur en de intree is 16 jaar.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 Tijdens deze dagen kunt u door de Kunstlijn Heemstede georganiseerde centrale expositie bezichtigen. De expositie geeft een beeld van het werk dat de deelnemende kunstenaars in hun eigen atelier, chambre de ami of gallery tijdens deze dagen tonen. De expositie is tijdens deze openingstijden nog van 28 november te bewonderen in het Raadhuis van Heemstede.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 Om langdurige overlast zoveel mogelijk te beperken... wordt de weg in beide richtingen voor drie weken afgesloten. Het college van burgemeester en wethouders heeft hier bewust voor gekozen. Een andere optie was om één rijrichting open te houden voor verkeer voor een periode van zes maanden. Woningen en bedrijven in Bentveld blijven met aangepaste maatregelen bereikbaar. Zandvoort is vanaf Bentveld via de Zandvoortselaan niet bereikbaar in de betreffende periode. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 27 oktober en 16 november en er wordt gewerkt tussen 7 uur s morgens en 7 uur s avonds. Tijdens de werkzaamheden wordt het gemotoriseerde verkeer omgeleid via de zeeweg. Fietsers worden geadviseerd tijdens de werkzaamheden gebruik te maken van de oude trambaan. Buslijn 80 rijdt niet op het traject tussen station Heemstede-Aardenhout en Zandvoort. Er rijdt een pendelbusje op de, op de route Heemstede-Aardehout, Aardehout-Bentveld voor reizigers tussen deze plaatsen. Lijn 580. Het pendelbusje sluit op station Heemstede-Aardehout aan op lijn 80. In Zandvoort worden de haltes Huizen in de Duinen en Nieuw Unicum niet bediend door lijn 80, maar door lijn 81. Reizigers die tussen Zandvoort en Haarlem willen reizen, kunnen gebruik maken van lijn 81. De tijdelijke dienstregeling is te vinden op www.connection.nl of via telefoonnummer 9292. Waarom deze werkzaamheden? De wegdek tussen de Rotonde Nieuw Unicum en de Bentveldseweg is verslechterd. De weg zit vol scheuren. Het asfalt laat los en de regenwater loopt niet goed weg. In de bochten. Reconstructie is daarom noodzakelijk. Wat gaat er gebeuren? Vanaf de rotonde bij Nieuw Unicum tot de Bentveldseweg wordt het wegdek vernieuwd. Door enkele aanpassingen en het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag... wordt ook het regenwaterprobleem in de bochten opgelost. De straatverlichting wordt vernieuwd en aangepast. Op het kruispunt Bentveldweg en Zandvoortselaan... wordt de verkeersregelinstallatie voor het oversteken van voetgangers en fietsers vervangen. De fietspaarden van één rode asfaltlaag voorzien... en op enkele plaatsen zoals bij de Bentveldseweg verbreed. De voetpaden worden van nieuwe tegels voorzien.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 Lesgraaf heeft sociale en culturele antropologie gestudeerd... aan de Universiteit van Amsterdam. En heeft ruime ervaring in de politiek opgedaan. Hij is zes jaar wethouder in de gemeente Bloemendaal geweest... en twee jaar in de gemeente Ridderkerk. Daarop volgend Bleschaap is van de Partij van de arbeidhuizen.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 For you, I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line because you're I walk the line. Het Poppentheater van 5 november. Elke eerste woensdag van de maand kunnen de kinderen, papa en mama's, opa's en oma's... genieten van een poppenkastvoorstelling in het Zandvoort Museum. Van 3 uur tot half 4 is er een voorstelling. De voorstelling bijwonen? Kaarten zijn te koop aan de balie van het Zandvoort Museum... Om reserveer kaarten via poppentheaterrecreade.hotmail.com. Meer informatie, Zandvoort Museum Zwaluwestraat 1. De prijs per persoon is 1 euro en de prijs voor een kind is 50 eurocent. head to toe. I want the world to know I love. to the food in my heart. volgende plaatje ga ik draaien voor vriend en oud-collega Marco Jacobs uit Hoofddorp.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 way. taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it. Ja, wat moet je nou draaien naar zo'n platen? Ik denk, nou, ik ga maar een stukje rustiger.